Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren hebben moeite om rond te komen. Ze hebben leningen en andere schulden. Dik 80% zegt dat ze stress hebben door geldgebrek. Dat werkt door in hun hele leven, zegt deze onderzoeker. Je ziet dat op het moment dat je de dus geldstress ervaart... of je bent inderdaad eigenlijk, je hebt niet zo heel veel geld te besteden... dan ga je eigenlijk heel erg in het hier en nu handelen. En dan ben je eigenlijk minder bezig met jezelf ontplooien... jezelf kunnen ontwikkelen. Ja, en dat is toch wel heel erg zorgwekkend. Ze heeft een oproep voor de politiek. Praat nou eens met jongeren zelf. Bijvoorbeeld als het gaat over regels voor gokken en uitgesteld betalen. Rusland en Amerika hebben gisteren urenlang gepraat over een eind aan de oorlog in Oekraïne... maar het lijkt er niet op dat het veel heeft opgeleverd. Een Russische diplomaat zegt dat de gesprekken nuttig waren en constructief... maar dat er geen oplossing is gevonden. Zangeres Sabrina Carpenter is boos op de Amerikaanse regering. Die heeft een nummer van haar gebruikt in een video van de meest gehate overheidsdienst daar. Immigratiedienst ICE. Je ziet hoe agenten migranten achtervolgen en in de boeien slaan... met daaronder het nummer Juno. Carpenter noemt de video op ex slecht en walgelijk... en wil dat het Witte Huis stopt met het gebruiken van haar muziek. En vandaag komt een nieuwe versie uit van het meest vertaalde boek ter wereld, de Bijbel. Die is er nu ook in het Kerkraad. In dat plaatsje in Zuid-Limburg hebben ze een eigen dialect. De vertaler leest een stukje voor. De geboort van de Jezus verloofde toe. Wie zijn man met Maria verloofd wordt met de Jozef, komen hoe staat het? verdat ze samen jongen wonen, zwanger worden van de heilige Jezus. Zo ongeveer. <laughs> ja, dat ging dus over de geboorte van Jezus. Hij wil het dialect op de kaart zetten met de nieuwe vertaling... zoals dat eerder ook gebeurde bij het Fries. Het vertaalde deel is trouwens alleen het Nieuwe Testament. Dat is volgens de vertaler korter en dus makkelijker dan het oude. Was eerder klaar. Het weer nog. Vanochtend in het oosten kans op wat regen. Verder is het vooral grijs, maar droog. Heel soms zijn er wat opklaringen met een heel klein zonnetje. Het wordt vandaag 4 tot max 7 graden.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 De stoffelijke resten die Hamas gisteren heeft overgedragen aan Israël... blijken niet van een gijzelaar te zijn, zegt de Israëlische regering... op basis van forensisch onderzoek. Volgens het Gaza-akkoord van eind oktober moet Hamas alle leven en omgekomen gijzelaars vrijgeven. Een ruime meerderheid van de jongeren maakt zich zorgen over geld... blijkt uit een rapport van Kids Rights. Van de ondervraagden tussen 18 en 24 jaar... zegt twee derde wel eens moeite te hebben om tot het eind van de maand rond te komen. De burgemeester van Terneuzen stapt definitief op. Hij had dat vorige week al aangekondigd... vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. De commissaris van de Koning in Zeeland wilde hem nog op andere gedachten brengen... maar dat is niet gelukt.